Dit is Lieselot Thomassen met het S-journaal. Afgelopen oud en nieuw is er een record aantal mensen met te veel drank op Brinnen gebracht op de spoedeisende hulp. Tijdens de afgelopen jaarwisseling werden bijna 600 mensen binnengebracht op de eerste hulp, ruim 100 meer dan een jaar eerder. Dat is een stijging van ruim 20 procent, blijkt uit een onderzoek van de NOS bij 73 eerste hulpposten. Minister Schippers noemt de resultaten van het onderzoek schokkend. Ze kondigt maatregelen aan om drankmisbruik tegen te gaan. Voor het eerst is de SP de grootste partij in de peiling van Maurice de Hond. De partij staat op 32 zetels, twee meer dan de VVD. De PVV zakt naar 20 zetels, vier minder dan nu. CDA en PvdA blijven het slecht doen. In de peiling staat het CDA op 12 zetels, de PvdA op 17. De bewoners van 260 flatwoningen in Rotterdam-Zuid kunnen voorlopig nog niet naar huis. Ze moesten gisteravond hun flat uit toen na een brand in een elektriciteitskast de stroom was uitgevallen. Het vuur kon snel worden gedoofd, maar er hing veel rook in de flat. Eerst werden 30 woningen op de eerste etage ontruimd. Later werd besloten dat de bewoners van alle 260 woningen weg moeten. De bewoners kunnen pas terug als de elektriciteitsvoorziening is hersteld. Dat kan nog enkele uren duren. Bij een brand in een schuur in Babberich in Gelderland zijn vannacht 15 paarden omgekomen. In de schuur zat een paardenpension. De schuur brandde volledig uit. Het naastgelegen woonhuis bleef gespaard. De bewoners van het huis bleven ongedeerd. Een inwoner van Beverwijk schrok gisterochtend wakker van een dronken en gewonde indringer in zijn huis. De inbreker van 21 uit Oost-Europa had een raam vernield en was naar binnen geklommen. Daarna was hij op de bank gaan slapen. De bewoner dacht eerst dat zijn dochter op de bank lag en ging terug naar bed. Later klopte de indringer op de deur van de slaapkamer, waarop de bewoner de politie belde. De inbreker was gewond aan zijn been, hij is aangehouden. Het weer vanuit het westen buien, de meeste neerslag valt in het noorden. Het wordt ongeveer 8 graden en er staat veel wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB.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 p.m., she fell through the window of her 59th floor apartment at the corner of 82nd Street and Metro Avenue. Believe it or not, but some kind of flying man just came out of the blue, right on time to rescue her from a fall.